12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil binnen twee weken nieuwe regels voor de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Gedupeerden hebben daarop al te lang moeten wachten, vinden regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie en een groot deel van de oppositie. De schadeafhandeling ligt sinds maart stil door het ontbreken van een protocol. De Tweede Kamer debatteert op dit moment met minister Wiebes over de gaswinning. De VS hoeft de hulp aan Palestijnse vluchtelingen fors terug. Van de toegezegde 125 miljoen dollar wordt voorlopig maar 60 miljoen overgemaakt. Volgens Washington is dat omdat er twijfels zijn over de manier waarop de VN-organisatie opereert die het geld beheert. President Trump dreigde eerder de steun helemaal te staken om zo de Palestijnen weer aan tafel te krijgen voor vredesonderhandelingen. Een zalencentrum in Zaandam moet op last van de burgemeester acht weken dicht... Aanleiding is een massale vechtpartij tijdens een Eritrees feest in de nacht van eerste op tweede kerstdag. Volgens de gemeente was de zaaleigenaar niet goed voorbereid op het feest en had hij te weinig professionele beveiligers ingeschakeld. Saoedi-Arabië gaat investeren in elektrisch rijden. Het land wil daarmee minder afhankelijk worden van olie, terwijl het de grootste olievoorraden ter wereld heeft. Maar de prijs per vat is laag en daardoor verkeert Saoedi-Arabië in een recessie. Ook het milieu wordt genoemd als argument om te investeren in elektrisch rijden. Sparta heeft zijn eerste wedstrijd onder trainer Dick Advocaat verloren. Thuis tegen Vitesse werd het vanavond 0-1. Advocaat volgde een paar weken geleden Alex Pastoor op. Die werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Door het verlies van vanavond zakt Sparta naar de laatste plaats in de eredivisie. Het weer, vannacht vallen de winterse buien, daardoor kan het met name in het oosten glad worden. Morgen eerst buien, maar in de loop van de middag breekt wat vaker de zon door. Het is morgen 3 tot 6 graden.